Kasper Meijer met het NOS-journaal. Mensen die naar Nieuw-Zeeland willen reizen... moeten vanaf 1 november volledig gevaccineerd zijn. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse coronaminister bekendgemaakt. Niet-staatsburgers kunnen alleen naar het land reizen... als ze een geldige werk- of verblijfsvergunning hebben. Reizigers moeten alsnog 14 dagen in quarantaine na binnenkomst... en een negatieve coronatest van maximaal 3 dagen oud kunnen laten zien. Internationale toeristen zijn voorlopig nog niet welkom in Nieuw-Zeeland. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze zijn ontevreden met het coronabeleid van de regering en willen dat er een afzettingsprocedure wordt gestart. De betogers willen ook dat de hogere, hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt. De demonstraties zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. De populariteit van Bolsonaro is al een tijdje aan het dalen en heeft nu een dieptepunt bereikt in de peilingen. In diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is onder meer een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen... wat meestal al na zes weken zwangerschap is. Veel conservatieve Amerikanen willen al lange tijd dat abortus helemaal verboden wordt... of op zijn minst dat de wet flink wordt aangescherpt. De demonstranten zijn bang dat hun grondrechten worden ingeperkt. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen na een val van een stijl rotspad in Franse Vogese. Volgens een Franse publieke zender was hij gestruikeld. Het Sentier des Roches staat bekend als een van de moeilijkste wandelpaden in de Elzas. Volgens de Franse zender komt er gemiddeld één wandelaar per jaar om het leven. Het weer, het regent in bijna het hele land en dat blijft ook nog wel even zo.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 Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Zuid en Geuzenveld staat 4 kilometer en dan heb je een kwartier vertraging.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 Down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Sung in the wind listen to the thunder rolling over and over. We down the river we drunk and all of our thumbs went up in the air. Sung in the wind listen to the thunder rolling over and over. We down. We're getting a fire. We're raising up higher. The bottle is up. het meeste mis Zijn het jouw armen om me heen Want telkens als ik aan je denk Dan zijn mijn zorgen even weg Niemand anders dan jij Geeft me steeds weer dat gevoel Als ik aan je denk dan lijken dromen leven zeg En in al mijn gedachten ren ik naar je toe Al komt de zon niet op al valt de regen, kan mij niet schelen als je bij me voor jouw voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel. Al komt de zon niet op, al valt de regen, kan mij niet schelen als je bent. بلي جو سي تو بيستي بيبي صغري ما فيق قبل 12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي خرجوني كريس لاش ديك على فيسن زين بو باطوميك معاكي باغي نشوف مون فيس جا والديك بغاو يعرفو فين ساكن بحيتي شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف قوتها فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا Love in my baby boo, loving it on the road so down.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 We're list of a fierce competition. Get a view from a better position. Never question how you got my attention. Maybe you're my, my, my, superstar. Keep showing me moves that are you you're teasing my imagination. search for someone special.